orchideeën, witte anjes, rode rozen heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij, krijg jij de mooiste bloemen van mij. Orchideeën, witte anjes, rode rozen heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij, krijg jij de mooiste bloemen van mij. Jij krijgt de mooiste bloemen die er zijn. Want de tijd met jou, mijn liefste, was zo fijn. Nog bedankt, het was een hele goede tijd. Maar mijn schat, die wil ik nog niet kwijt. Orchideeën, witte anjes, rode rozen. Heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij. Krijg jij de mooiste bloemen van mij orchideeën, witte anjes, rode rozen Heb ik voor jou uitgekozen Omdat jij de allerliefste bent voor mij Krijg jij de mooiste bloemen van mij Orchideeën, witte anjes, rode rozen, heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij, krijg jij de mooiste bloemen van mij. Orchideeën, witte anjes, rode rozen, heb ik voor jou uitgekozen. Omdat jij de allerliefste bent voor mij